Moutschreurs met het NOS Journaal. Imkers zijn slaags geraakt met de politie. Volgens Omroep Brabant probeerde een groep van ongeveer 30 man... bij de demonstratie van anti-islambeweging Pegida te komen... maar werden ze tegengehouden. Er werd met stokken geslagen. Ook vlogen er stoelen door de lucht. Pegida houdt in Breda een demonstratie tegen het asielbeleid in Brabant. De beweging vindt dat de provincie te veel asielzoekers moet opnemen. Het dreigingsniveau in België wordt niet verhoogd. De Nationale Veiligheidsraad heeft erover overlegd... na de aanhouding van een nieuwe groep terreurverdachten. Premier Michel zei na de bijeenkomst dat het dreigingsniveau in België op niveau 3 blijft staan. Dat betekent dat een aanslag mogelijk en waarschijnlijk is. De premier riep de bevolking op om kalm te blijven. De twaalf verdachten die vannacht zijn opgepakt bij een antiterreuractie... zouden van plan zijn geweest om een aanslag te plegen in Brussel... tijdens de EK-wedstrijd België-Ierland. Het Internationaal Olympisch Comité steunt de schorsing van de Russische atleten. De Federatie besloot gisteren dat de Russische atleten vanwege een dopingschandaal geschorst blijven. Het IOC juicht het optreden tegen doping toe en zegt dat internationale federaties het recht hebben om atleten uit te sluiten voor internationale wedstrijden, ook de Olympische Spelen. In Velzen-Noord is een 46-jarige automobiliste opgepakt die dronken over de weg slingerde. In de wagen zaten haar twee kinderen, een jongen van 12 en een meisje van 6. De vrouw had bijna negen keer meer, meer alcohol gedronken dan toegestaan. Vorige maand was ze ook al betrapt met te veel drank op achter het stuur. De vrouw uit Overveen had nog niet zo lang haar rijbewijs, maar dat is ze nu kwijt. Het weer verspreidt over het land vallen enkele buien, maar ook af en toe zon. Het is een graad of 17. Vanavond wordt het overal droog.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 Albert-Jan, wat gaan we in de derde uur allemaal doen? Nou, eh, we wachten even op de officiële bevestigingen. Maar eh, even over de Formule 1. de Q3 is een ware chaos geworden. want Hamilton wist zijn auto in de, de berm te zetten, om het zo maar te zeggen. Die had een kapot wiel. En Max werd eh, volgens, volgens wat wij hier kunnen zien gesneden in zijn snelle ronde. Dus die moet nog een tijd neerzetten, want anders komt hij gewoon op plek 10 terecht. Eh, Ricciardo hebben we hier nu, wel in beeld. We komen er straks even eh, terug als de definitieve uitslag van Q3 bekend is. Want er zal nog wel nodig even over nagepraat worden. Wat gaan we nog meer doen? Uiteraard natuurlijk no, regulier onze pit report over andere nieuwtjes uit de Formule 1... Eh, we kijken natuurlijk ook even naar Le Mans. Want die wedstrijd is om drie uur begonnen. De 24 uur van Le Mans. En Porsche stond weer op pol. Het is in een regenachtig gebeuren uh, gebeurd. En eh, dus dat we achter de safety car is de, die wedstrijd begonnen. Maar ze moeten nog ruim een kleine, iets, minder dan, iets meer dan 22 uur aan de bak. Voor de finish morgen om 4 uur. Nog even, even kijken, kunnen we mededelen wie er op pol gaat starten? Dat zal wellicht Rosberg zijn. Maar goed, daar komen we straks nog even op terug. Half vijf hebben we gewoon het dier van de week. En die luistert naar de naam Banjer. En het gedicht van de week eh, staat in het teken van Vaderdag... onder de pakkende titel Hij lijkt op mij. En verder natuurlijk nog eh, ander sportnieuws. We kijken nog even naar het voetbal-EK. Welke wedstrijden er vandaag nog weer worden gespeeld. Er wordt gegolfd op het US Open in Amerika. Een prestigieus golftoernooi waar de beste 50 golfers van Europa aan mee mogen doen. Dus helaas voor Jos, eh, voor Jos Verstappen, moet <laughs> voor, voor eh, Joost Luiten. Eh, want die staat op een, iets, in de 60, dus daar mocht hij niet aan deelnemen. Goed, dus genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw lokale zender ZFM. En op welke plek Max Verstappen staat? Juist. Ja, dat hoor je over een uh, tweetal platen in eh, ja, de Pit Report van uh, eh, CFM. Leuk trouwens dat geritsel van die bomen de hele tijd bij je op de achtergrond. Ik denk, wat hoor ik nou? Dat nou, komt door het open raam hier aan de Tolweg 10A. CFM Zalvoort, we zeggen goedemiddag. En hier zijn de dames Mai Tai. de jaren 80. De drie dames van Mai Tai en de Female Intuition.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 Ja, ik hou het even eh, allemaal even... Eh, ik hou nog een... een, een eh, hoe noem je dat? Een, slag, om de, slag om de, arm. om de arm. Want het was nogal, zoals gezegd, een chaotische derde kwalificatiegedeelte. Hamilton in de, in, in de, in de bandenstapel kapotte wiel, rode vlag eruit... vlak voor het einde van, van het Q3, de, de, derde gedeelte van de qualifying. En Max die in zijn snelste ronde zat, die door een van de Mercedes eh, werd gesneden. Dus die was ook niet erg, eh, erg blij. Eh, maar vooralsnog en onder voorbehoud de, opstelling, de startopstelling voor morgen... voor de Grand Prix van Baku. Die morgen om drie uur verreden wordt, Nederlandse tijd. Op Paul Rosberg, gevolgd door Ricciardo. En op de derde plek Vettel. En daarachter staat dan de andere Ferrari, de Rijkonen. Max vinden we terug op de negende plek. Eén plek voor Lewis Hamilton. Dus Rosberg op pol, gevolgd door Ricciardo. En dan Vettel, Raikkonen, negende Max en 10 Hamilton. Goed, om drie uur is hij eh, gestart, de 24 uur van Le Mans. En eh, Porsche en Jani weer op pol in Le Mans. En het is onder erbarmelijke omstandigheden van start gegaan. Achter de safety car stromen de regen. Niet de winnende Porsche-equipe van vorig jaar stond op Paul voor de 84ste 24 uur van Le Mans... maar wel weer een een van hetzelfde merk. De Porsche 919 Hybrid van de equipe Jani en Romain Dumas en Marc Liep... is vanmiddag om 3 uur vanaf de beste startpositie begonnen... aan de snetageslag op het circuit van Le Mans. Het eh, groene licht voor de Franse klassieker wordt, werd gegeven door de Amerikaanse steracteur Brad Pitt. De polwinnende equipe stond eigenlijk al woensdagavond bij de eerste kwalificatie vast. Het vervolg op de verregende donderdagavond vond op zo'n kletsnatte piste plaats... dat de rondetijden amper verbeterd konden worden. Wordt morgen natuurlijk om 4 uur weer vervolgd als ze weer gaan, gaan eh, finishen. Dan eh, Heineken laat zich duidelijk eh, zien bij de Formule 1. Was het vorige keer in Canada al met helemaal een groene baan... om het zo maar eens te zeggen, met alle reclameuitingen van Heineken. Maar bier met Red Bull is op zich uh, op eerste gezicht een merkwaardige combinatie... maar in de Formule 1 kan het. Als het aan Heineken ligt gaat men in zee met het Formule 1-team van Red Bull Racing... om haar sponsorship in de Formule 1 nog beter uit te kunnen dragen. Heineken presenteerde afgelopen eh, donderdag voor een week in Montreal... voorafgaand aan de, de, eh, Canadese Grand Prix haar meerjarige sponsorovereenkomst met Formule 1... voor een bedrag van ruim 150 miljoen euro. Wauw. Om relaties in de paddock ook te kunnen tracteren... op bezoekjes aan pitboxen en dergelijke... zoekt men een strategische samenwerking met één of mogelijk twee teams. In dat kader is Red Bull de eerste keus. Niet in de laatste plaats natuurlijk vanwege de aanwezigheid van Max Verstappen... als zijnde een van de meest spraakmakende coureurs van het moment... die nog eens afkomstig is uit eigen land, uit het land van Heineken. Voor eind augustus verwacht Heineken definitief uitsluitsel te kunnen geven. Maar mogelijk al voorschot op een samenwerking lagen in Canada... in de hospitalityruimte van Red Bull de flesjes Heineken reeds in de koelkast. En tot slot, Pirelli levert ook de komende jaren de banden aan in de Formule 1. Het Italiaanse concern eh, heeft een nieuw contract afgesloten... met de, met de Internationale Autosportfederatie, de FIA... en blijft daardoor tot het eind van het seizoen 2019... de enige bandenleverancier in de koningsklasse van de autosport. Tot zover. Dat was het, het Formule 1 nieuws. Zie het al in de kroeg. Doe maar een Red Bull met een biertje. <laughs> En dan lekker gaan mixen. Hmm. <laughs> Zal het smaken? Nou, ik ben heel benieuwd. In ieder geval, qua sponsoring gaan ze waarschijnlijk samen Red Bull en Heineken.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 En straks weer de Tour de France. Dus zullen maar even een Franse plaat gaan draaien. Zo vlak voor het dier van de week. Deze week banjer. Hier is Julien Clerc en Hélène. Le satin noir sur son teint blanc À vous, peignoir, que c'est troublant. À vous, c'est troublant. Je noirais bien c'est pour dix ans, mais j'en prendrais pour cent dix ans au moins, au moins cent dix ans. j'écris quand même que je t'aime, Hélène. Laisse-moi devenir ton amant. EK voetbal in eh, Frankrijk. En straks natuurlijk weer de Tour de France. Jorde, Julien Clerc en Hélène. Het is half vijf, tijd voor het dier van de week. En deze week hebben we in de aanbieding Banjar. Banjar is een Jack Russell Terrier, gecastreerde reu van 8,5 jaar oud.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 waar andere honden of katten wonen. Katten vindt hij sowieso stom. Daar moet je gewoon op jagen, vindt hij. Kortom, het dierenthuis begrijpt absoluut niet waarom banjer, hier nog zit. Als u denkt dat u de juiste plek heeft voor deze driepotige banjer... dan kunt u daar veranderingen aanbrengen. Wilt u weten welke andere honden of katten eh, in het asiel zijn... ga dan even naar de website. Maar in dit geval Geef verdient Banjer ook een thuis. En Banjer verblijft momenteel in het, het dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat, nummertje 5, te Zandvoort. En is van maandag tot met zaterdag open van 11 tot 4 uur... en telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Want ook Banjer verdient een thuis. Zo is het maar net, Albert-Jan. Ja, wel mooi om te weten dat eh, Banjer een rijbewijs heeft... en dat hij ook goed kan fietsen. Nou, wie weet, misschien doet hij wel mee in de Tour de France. <laughs> Dat is wel leuk we Kennemerland aan de Keesomstraat nummer 5. Daar kan je heel veel leuke dieren vinden. Dus ga daar een keertje een kijkje nemen. Hier is Boyzone. om deze weer eens eh, terug te horen. De heren van Boyzone en Love Me For A Reason. Ja, hou je dan eh, je kleren aan of doe je ze toch maar uit? Hè? Dat is dan de grote vraag uh, na het horen van die plaats. zo de afgelopen twee platen toch wel lekker bij elkaar, hè? Als eerste Boyzone en eh, Love Me For A Reason. Gevolgd door Jermaine Stewart, eveneens uit de jaren 80. Eh, we don't have to take our clothes off. Het is eh, tien over half vijf geworden. Zo dadelijk om kwart voor vijf te gaan doen. Het gedicht van de dag gaat uiteraard over papa, vader. Want ja, niet vergeten, het is morgen vaderdag. Maar eerst gaan we het eh, nog even hebben over een eh, ander eh, bericht. Nou ja, een beetje sport, sportbericht. Want we zitten midden in het EK. Ja, je zou, Je zou het bijna vergeten. Echt waar, <laughs> ja. Het is goed, dat je het zegt. Even voor de liefhebbers. even voor, er worden vandaag een tweetal wedstrijden gespeeld in groep F. Met om 6 uur IJsland tegen Hongarije. En dan Portugal oh, tegen Oostenrijk om 9 uur. Nou, in Portugal, eh, de eerste keer, eerste keer hadden ze gelijk gespeeld. En nou wordt het dus tijd dat Port tegen IJsland hadden ze gelijk gespeeld. Hè? Het is toch wat. Dus eh, <laughs> eh, het wordt tijd dat Portugal vandaag drie punten gaat pakken tegen Oostenrijk. Nogmaals, 6 uur IJsland, Hongarije. En om 21 uur Portugal, Oostenrijk. En terwijl de 24 uur van Le Mans nog slechts 22 uur en 19 minuten te gaan hebben... maar de baan is inmiddels eh, opgedroogd. Het is opgehouden met het, eh, met het regenen. Dus de wedstrijd eh, is in volle gang. Dan nog even. er wordt in Amerika gegolfd. welk, de tweede US Majors wordt verspeeld. helaas geen aanwezigheid van Joost Luiten... want de beste 50 spelers uit Europa mogen daaraan deelnemen... en hij staat iets boven de 60. Dus helaas geen deelname van Joost Luiten. Maar de Amerikaanse golfer Justin, Dustin Johnson staat na twee ronden aan de leiding. Op de 116e editie van het prestigieuze US Open... zogezegd het tweede major van het seizoen. De, de eerste twee dagen werden ook gekenschetst door slecht weer... Dus de baan is meerdere tijd gesloten geweest vanwege het slechte weer. En de tweede, keer, de tweede dag zij ze moet, moeten stoppen om de wegen invallende duisternis. Maar vooralsnog Justin Johnson dus op eh, de eerste plek. Samen met Lee Westwood op min 4 overall. En waar vinden we dan de grote spelers terug? Is eh, Jordan Spieth, eh, die staat op een 20ste plaats. Martin Keimer op een 38ste. Rory McIlroy, nou die verwacht je toch ook in de top 10... maar die staat gedeeld 38ste. En Ricky Fowler, die, die zal de kut niet halen... want die staat op plus 7. En die staat momenteel op een 179ste plaats. Vanavond gaat dat weer eh, zijn aanvang vinden. En dan nog even uh, eh, eh, NBC, uh, Basketball Amerika, de, de, finals zijn aan de gang. Golden State, het, gaat over de best of seven. Golden State stond drie wedstrijd, wedstrijdpunten, hadden drie wedstrijden gewonnen... En eh, de tegenstander op een gegeven moment maar één. Maar de tegenstander heeft eh, twee wedstrijden achter elkaar gewonnen. Het is dus een 3-3. En de allesbeslissende wedstrijd is morgenavond vanaf 10 uur... op de diverse sportkanalen te bezichtigen. Dus liefhebbers van basketbal, zet het in uw agenda. Morgenavond 10 uur, de final van de finals. Oké, nou, zo dadelijk het eh, gedicht van de dag. En dat gaat uiteraard over vader. Maar eerst gaan we nog even lekker dansen zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Doen we met lighting Up. like that. was een beetje laser en light it up. Tijd voor het gedicht van de dag bij CFM. Morgen Vaderdag, niet vergeten. Gedicht van de dag heet Vader. Zoals mijn zoon naast me staat... en over zijn nieuwe scooter praat... oh, ik had net zo'n haast als hij. Hij lijkt op mij. Meiden aan de telefoon Gespannen doet hij heel gewoon. Ooit was ik net zo jong als hij. Hij lijkt op mij. Iets in zijn ogen zie ik terug. Op foto's van toen. Heel mijn jeugd komt weer opnieuw voorbij. Kijk, dat is nou mijn zoon. Hij lijkt op mij. Zijn kleren nog steeds te klein. Hé, hey, slungel, zeg hoe lang word jij? Hij lacht er wat verlegen bij. Alles wat hij doet en zegt maakt me trots. En ik denk terecht, zoals mijn vader dacht van mij... Kijk mijn zoon, hij lijkt op mij. De lach van een kind, maar de stem van een man. Elke dag vindt hij meer wat hij wil en wat hij kan. Hangt rond met vrienden op een vaste hoek. Zegt maak, je niet druk, wil je niet dat ik hem zoek. Zijn kop vol pukkels, haar in de gel... slinger door het verkeer als een maagd in de hel. Hij ziet geweld op tv als niet meer dan een spel. Hij surft op het net veel beter dan in mij. Hij dolt met zijn hond en ik, ik zo dol blij. Mening over wat vreed is en wat niet... Soms een gemompeld moment van verdriet. En een vragende blik. Zo ook pa, want die is morgen in zijn schik. Ja, vorige week waren we bij Zandvoort op zaterdag eh, even één weekje te vroeg. Met <laughs> vaderdag. maar morgen is het echt zover. Dus vergeet het niet, Fred, hè? morgen vaderdag. Ja, oké. Nee, dat moet je tegen ze zo zeggen. Ja, tegen, ja waarschijnlijk wel, ja. <laughs> Mag ik even vangen, hè? <laughs> Ja.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 Eh, natuurlijk de kwalificatie, de stand van ja, de startopstelling van, van morgen. Maar nu hebben we het officiële binnen. Ja, je had toch even gedacht, dat, misschien zat er nog een protestje aan te komen van uh, Verstappen... omdat hij gesneden werd in Q3 door een van de Mercedes'en. Maar ik kijk nu even op de officiële Formule 1-site. En de startopstelling is als volgt. Op Pol, zoals gezegd, Rosberg. Gevolgd door Perez, en op 3 Ricciardo, de teammaat van Max. 4 Vettel, 5 Raikkonen, 6 Massa, 7 Fiat, 8 Bottas, 9 Verstappen en 10 Hamilton... want die parkeerde hem in de Q3 tegen de muur. Dus op Paul Rosberg, gevolgd door Perez, Ricciardo op 3... 4 Vettel, 5 Rijkonen. Morgen 3 uur Nederlandse tijd eh, op de diverse sportkanalen uiteraard live te volgen. Ja, en waar moet je nou inhalen morgen?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 You're the Train en Angel in Blue Jeans. Ja, het EK voetbal, we hadden het er eh, juist over de wedstrijden die we allemaal vandaag nog gaan krijgen. Maar België heeft natuurlijk zijn wedstrijd inmiddels gespeeld vanmiddag om drie uur. dat wou ik al vertellen, maar dat was ik dus eventjes vergeten in alle, in alle spanning en drukte. Maar goed, de wedstrijd eh, tussen België en Ierland in groep E... die in de Stade de Bordeaux in Bordeaux werd verspeeld... Uh, is geëindigd in een 3-0 overwinning voor de Belgen. Wauw. En in de 48 e en 70 e eh, minuut was het Lukaku die gescoord had. En in de 61ste minuut Witzel. Dus België, Ierland 3 tegen 0. Kijk, een mooie eindstand voor de Belgen. En zit erop voor ons. Het zit erop. Ja, morgen hebben we vrij, dus... Ja, want dan zijn onze collega's uh, eh, Anno Sandberg En, en, Jaap Koper. En Jaap Koper, die nemen de Zandvoort op zondag voor hun rekening. Want ja, ik moet helaas werken en eh, jij gaat Formule 1 kijken. Zo is het. Nou, wie weet kunnen we het combineren. is goed, <laughs> gaan we doen. Zometeen veel plezier met Fred. Hij is er weer, gelukkig. Zo dadelijk tussen uh, eh, 5 en 8 uur. Nog, nog, nog verrassingen, Fred? Uh, Kevin Raams doen. Hoe? Kevin Raams. Van Raamsdonk, ja. Wie van Raamsdonk. Ja, wie kent hem niet. Mm, mm, mm. Dus, dat, zo, dat zometeen na vijf uur. Graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren.